is van Kesteren met het NOS-journaal. Ruimtevaartorganisatie ESA heeft vannacht een nieuwe Europese weer- en klimaatsatelliet gelanceerd. De raket met de satelliet werd vanuit Frans-Guyana afgeschoten. De nieuwe ruimtesonde zal helpen met het nog beter in kaart brengen van de weersverwachting. Het gaat rondjes draaien over de Noord- en Zuidpool... en kan zo op iedere hoogte van de atmosfeer de temperatuur meten, maar ook de luchtkwaliteit. En ook kan het zware Ah, daar gaat mijn wekker, dat is niet nodig, want ik ben al wakker. Ook kan het zware buien aan zien komen, zelfs voordat de wolken zich vormen. De Amerikaanse autoriteiten hebben bewijs dat Rusland betrokken was... bij de grootschalige cyberaanval op de Amerikaanse federale rechtbank. Dat schrijft de New York Times op basis van ingewijden. De hack werd vorige week ontdekt. Door de aanval konden de daders mogelijk documenten met zeer gevoelige informatie bekijken... zoals van mensen die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Het is niet duidelijk welke landen of organisaties nog meer achter de hek zitten. Israël voert naar verluid gesprekken met Zuid-Soedan om daar Palestijnen te vestigen. Dat meldt persbureau AP op basis van zes anonieme bronnen. Het is niet bekend hoe ver die onderhandelingen zijn. Zowel het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken als de regering van Zuid-Soedan wilden niet reageren, zegt persbureau AP. Zuid-Soedan is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Het onder dwang verplaatsen van Palestijnen uit Gaza zou neerkomen op etnische zuivering. In Frankrijk zijn twee mensen overleden door een kaas die besmet is met de listeria-bacterie. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. In totaal werden zeker 21 mensen ziek na het eten van de besmette kaas. De listeria-bacterie werd teruggevonden in verschillende zachte kazen... zoals camembert, gorgonzola en brie. Voor de meeste mensen is zo'n infectie ongevaarlijk... maar het kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een lage weerstand. Het weer, het is droog en 14 tot 20 graden. Komende dag is er wel veel zon en wordt het weer tropisch warm bij 28 tot 35 graden. In de loop van de middag en avond volgt vanuit het zuidwesten meer bewolking en volgt er ook kans op een bui.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 But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future. But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town.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 In totaal zijn er zeker 21 mensen ziek geworden na het eten van de besmette kaas. Rusland was deels betrokken bij een grote hack van de Amerikaanse rechtbank, dat meldt de New York Times. De hack werd vorige week ontdekt. De hackers zouden zeer gevoelige informatie hebben kunnen zien. Bijvoorbeeld over mensen die een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid. Israël voert naar verluid gesprekken met Zuid-Soedan om daar Palestijnen te gaan vestigen. Dat meldt persbureau AP op basis van zes anonieme bronnen. Het is niet bekend hoe ver de onderhandelingen zijn. permanent verplaatsen van Palestijnen uit Gaza zou neerkomen op etnische zuivering. Het weer. Komende dag is er veel zon. Het wordt soms tropisch warm. 28 tot 35 graden. Dit is ZFM.